Mariette Krol met het NOS Journaal. Niet alleen aangepast. Om verkiezingen transparanter en makkelijker te maken... heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Zo worden alle uitgebrachte stemmen op de verschillende stembureaus... centraal in één gemeente geteld. Komen er experimenten met vervroegd stemmen... waardoor minder mensen een volmachtformulier hoeven in te vullen... en wordt er gewerkt aan een nieuw stembiljet... dat elektronisch kan worden geteld. Ook de postwet wordt aangepast omdat het kabinet wil dat brieven in de toekomst ook door pakketbezorgers of pizzacouriers bezorgd kunnen worden. Dat moet voorkomen dat postzegels onbetaalbaar worden. Het kabinet wil voorkomen dat Nederland gaat lijken op Denemarken, waar de post nog maar twee dagen per week wordt bezorgd en een postzegel meer dan 3,5 euro kost. In Duitsland is een Nederlandse tbs'er opgepakt die met onbegeleid proefverlof was. De 53-jarige man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Hij zou afgelopen nacht in Nijmegen een vrouw hebben bedreigd... en haar gedwongen hebben in een auto te stappen. Maar hij vluchtte daarna wel. De politie wist de man daarna op te sporen en achtervolgde hem tot in Duitsland... waar hij in een auto werd aangehouden. Iemand anders die ook in de auto zat is ook opgepakt. En de as van Stephen Hawking is bijgezet in de Westminster Abbey in Londen... Hawking overleed in maart op 76-jarige leeftijd. Zijn as heeft in de kerk een plek gekregen tussen Isaac Newton en Charles Darwin. Stephen Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. Het weer, vanavond en ook morgen wolkenvelden met hier en daar kans op een bui. Maar ook nu en dan zon. Het wordt overdag 18 tot 23 graden.